Van 12 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Oostenrijk heeft een nieuwe datum bekendgemaakt voor de presidentsverkiezingen. Na alle waarschijnlijkheid mogen de Oostenrijkers op 2 oktober opnieuw stemmen. De datum moet nog worden goedgekeurd door de kiescommissie. Eind mei won de onafhankelijke kandidaat met een nipte meerderheid van een kandidaat van de rechtspopulistische FPE. Die partij vocht de uitslag aan. Volgens de FPE was zowel het, het stemmen als het tellen niet volgens de regels verlopen. De rechter oordeelde dat daarvoor geen bewijs was, maar de uitslag werd toch ongeldig verklaard omwille van het vertrouwen vertrouwen in de democratie. Nederland mag twee genocideverdachten uitleveren aan Rwanda. Het Hof in Den Haag heeft in hoge beroep het verbod verworpen van de voorzieningenrechter. De twee Rwandese mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de volkerenmoord in hun land in 1994. Ze wonen al jaren met hun gezin in Nederland, maar Rwanda wil de mannen vervolgen. Zij zeggen dat hun leven gevaar loopt als ze worden uitgeleverd. Het Hof zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de twee in Rwanda moeten vrezen voor hun leven en dat de uitlevering gewoon kan doorgaan. Hongarije houdt op 2 oktober een referendum over de vluchtelingencrisis. De Hongaren kunnen zich dan uitspreken over het verplichte vluchtelingenquotum dat de EU de lidstaten wil opleggen. De bedoeling daarvan is om de vluchtelingen die via de buitengrenzen de Europese Unie binnenkomen eerlijk over de lidstaten te verdelen. De Hongaarse premier Orbán verzet zich al langer tegen het opvangen van vluchtelingen. Vorige zomer plaatste Hongarije als een van de eerste landen een hek van prikkeldraad om vluchtelingen tegen te houden. Het weer, het is bewolkt en vanuit het westen breiden de buien zich uit over het land. De wind neemt ook wat toe en het wordt tussen de 18 en 21 graden. In de loop van de middag trekken de buien weg naar het oosten en breekt de zon wat vaker door. Morgen meer zon en vanaf donderdag wordt het ook wat warmer. Dit was het NL. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.